Het KNMI waarschuwt dat het overal glad kan zijn door sneeuwval. Het zicht wordt verder ernstig bemoeilijkt doordat de sneeuw door de wind verstuift. In het hele land wordt gestrooid, maar omdat er op zondagochtend maar weinig verkeer is... duurt het een tijdje voor het goed is ingereden. Op de, op de A2 bij Kerkdriel was er een ongeluk... waarbij een vrachtwagen en een paar personenauto's betrokken waren. Ook in andere delen van het land zijn wat ongelukken gebeurd. Het KNMI verwacht dat er vandaag in het hele land tussen de 5 en 10 centimeter sneeuw kan vallen. In Rotterdam is een dode gevallen bij een brand in een appartementencomplex. De politie heeft de identiteit van het slachtoffer nog niet bekendgemaakt. Het vuur brak rond half twee vannacht uit. Alle bewoners van de 34 appartementen werden opgevangen in een gebouw van het leger des Heils. De meeste kunnen snel naar huis. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het strenge winterweer in het noordoosten van de Verenigde Staten heeft aan zeker vijf mensen het leven gekost. In Virginia vielen drie doden en in Ohio twee. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en op vliegvelden wachten duizenden mensen tot ze weg kunnen. In Virginia zitten veel automobilisten vast in de sneeuw. De Nationale Garde probeert hen te bevrijden. Er rijden vandaag geen passagierstreinen door de kanaaltunnel. Dat komt door het winterse weer. Vrijdagnacht zaten meer dan 2000 passagiers urenlang vast in de tunnel. Omdat vier treinen pech kregen. Dat kwam doordat de buitenlucht zoveel kouder is dan de warme lucht in de tunnel. Eurostar neemt het zekere voor het onzekere en voert vandaag alleen testritten uit.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 Let me tell you what happened then. I packed some clothes and I walked out, and I ain't going back again. So take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be coming home. I gotta start a new life. dress it to my way. Send a copy to my lawyer. I gotta start a new life. You've been many things, but most of all, a good secretary to me. pleasure in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with me? Take a letter for Rio, address it to my wife. Say I won't be coming home. I gotta start a new life. Well, there is a, we have a distribution here through Lucky Dice Music in Netherlands. They have a website, and it's also in some of the shops here in town. They can also go to my website at campenner.com, and then there's links you can buy it online. But I know there are some shops in in Netherlands that have it, but Lucky Dice Records has it online as well.